Clemens Peters met het NOS-journaal. Het wonden. De hulpdiensten hebben hem in het water in de Haagse wijk Ipenburg gevonden... waar hij het laatst was gezien. De politie houdt rekening met een misdrijf. Orlando was een week vermist. Op de avond van zijn verdwijning had hij via internet afgesproken met twee mannen. Dat deed hij vaker, maar dat hij daarna wegbleef en niets meer van zich liet horen... was volgens mensen die hem goed kenden niets voor hem. De vermiste baby Hanna en haar ouders zijn terecht. Het lijkt erop dat het goed gaat met het meisje. De politie vond hen op een vakantiepark, net over de Duitse grens. De ouders zijn aangehouden en het kind is in veiligheid gebracht. Hanna werd vanochtend ontvoerd op een parkeerterrein van een supermarkt in Eersel in Brabant. De politie ging er meteen vanuit dat de biologische ouders haar hadden weggenomen bij haar pleegouders. Daar was ze ondergebracht omdat ze was mishandeld. Omdat gevreesd werd voor haar veiligheid ging een Amber Alert uit. Op meerdere televisiezenders is vanavond de overleden Mies Bouwman herdacht. Veel programmamakers zeggen dat ze door haar zijn geïnspireerd. Mies Bouwman was al sinds de jaren 50 op tv. Ze was onder meer omroepster en later presentatrice. Met de marathonuitzending Open het Dorp presenteerde ze de eerste grote goede doelenactie op televisie. Onder andere Robert en Brink en Cornald Maas prezen haar voor haar nuchtere kijk op televisie maken. Mies Bouwman is vanmiddag thuis overleden. Ze was 88 jaar. Op Spitsbergen is het al meer dan 80 maanden op rij warmer dan gemiddeld. Normaal zou het er nu 10 tot 20 graden vriezen. Vandaag was het plus 4 en regenachtig. Het Noordpoolgebied warmt twee keer zo snel op als de rest van de wereld. En dat komt volgens een onderzoeker op Spitsbergen doordat de oceanen opwarmen. Het warme oceaanwater komt door de golfstroom naar de Noordpool. Het weer. Vannacht valt vooral in het uiterste noorden een enkele sneeuwbui. De temperatuur daalt naar min 5 tot min 9 graden. Morgen afwisselend zon en wolken met kans op sneeuw. Het gaat zeker 1 graad vriezen. Woensdag zonnig, maar flink koud. In het weekend dan gaat het dooien. Dit was het en...